Kees Groot met het NOS-journaal. Door hevige regenval zijn in Zuid-Italië acht wandelaars omgekomen. Ze liepen op dat moment in een bergkloof... waar door de regen de rivier plotseling overstroomde. De slachtoffers zouden vier mannen en een vrouw zijn. Twaalf anderen, onder wie een tienjarige jongen, zijn in veiligheid gebracht. Het is onduidelijk of er ook nog vermisten zijn. Er zouden drie groepen wandelaars in de kloof zijn geweest. Het aantal gevallen van mazelen in Europa is sterk toegenomen. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn ruim 41.000 mensen besmet geraakt met het virus. Twee jaar geleden waren dat er 5.000 in een heel jaar. Dit jaar stierven tot nu toe 37 Europeanen aan mazelen. Experts wijten de scherpe stijging aan de daling van het aantal mensen dat wordt gevaccineerd. De Wereldgezondheidsorganisatie roept de Europese landen op om actie te ondernemen. Volgens de WHO waren in Nederland tot dit dit jaar tot dusver 22 gevallen van mazelen. Hier overleed niemand aan de besmetting. De poging van Maarten van der Weijden om de Elfstedentocht te zwemmen... heeft 2,5 miljoen euro opgebracht voor kankeronderzoek. Dat is bekendgemaakt in Leeuwarden, waar Van der Weijden vanavond werd gehuldigd. Hij moest de strijd na 163 van de 200 kilometer staken, omdat hij ziek werd. Marokko wil de dienstplicht opnieuw invoeren, melden Marokkaanse media. Koning Mohammed zou bij jongeren meer nationaal besef willen kweken. Volgens het plan moeten jongeren tussen de 19 en 25 jaar het leger straks 18 maanden dienen. Het is niet duidelijk of de dienstplicht ook gaat gelden voor Nederlanders met een Marokkaans paspoort. Formule 1-coureur Pierre Gasly is vanaf volgend seizoen de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De 22-jarige Fransman neemt het bij Red Bull de plaats in van Daniel Ricciardo. Gasly rijdt nu nog voor Toro Rosso, dat is het opleidingsteam van Red Bull. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen zwaar bewolkt. De minima liggen tussen 13 en 17 graden.